Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De leeftijdsgrens voor sigaretten en vapes moet omhoog naar 21. Dat vinden verslavingspsychologen. Nu mogen jongeren vanaf 18 jaar tabak en vapes kopen. Maar dat is veel te jong, zeggen ze. Juist om in die periode is het brein heel sensitief. En zie je ook eigenlijk dat eh, ruim 90% van alle verslavingen... dan in feite in die levensperiode ontstaan. En dat is dus belangrijk om die sensitieve periode, zou ik maar zeggen... voor te zijn. En eh, dat je pas veel later mensen in contact laat komen met die eh, producten. De Psychologen vinden ook dat sigaretten en vapes nog een stuk duurder moeten worden. 1,2 miljoen Nederlanders zijn overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, blijkt uit voorlopige cijfers. Tot en met de laatste dag van vorig jaar kon je switchen en dat heeft ruim 6,5% gedaan. En dat lijkt iets meer dan het jaar daarvoor, maar de definitieve cijfers die komen nog. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is leeuwin Lalana doodgegaan. De Aziatische leeuw leed aan een besmettelijke velv-virus, ook wel kattenleukemie genoemd. De leeuwin is bijna 15 jaar oud geworden. De ziekte werd in november ontdekt bij Lalana tijdens een vruchtbaarheidsonderzoek. En de advocaten van drugscrimineel Ridwan Taghi vinden dat de rechters in de zaak moeten opstappen. Taghi kreeg levenslang, maar ging in beroep met een nieuw team van advocaten. En ze moeten flink doorwerken, want het dossier is 83.000 pagina's dik. En er zijn 900.000 onderschepte appjes. Het Openbaar Ministerie wil over een half jaar beginnen, maar volgens de advocaten is dat niet te doen. Als ik eh, een minuut per pagina neem om eh, te lezen en we dan eh, komen we uit op ongeveer 83.000 minuten. En dan lees ik snel. En ik lees 25 uur per week. En heb ik daarnaast ook nog een andere volle praktijk met andere moordzaken, et cetera. Ja, dan kom ik uiteindelijk op 16 maanden. Ja, hij had een verzoek ingediend om de voorbereidingstijd te verlengen, maar dat is afgewezen. Volgens de advocaten is er niet met een open blik naar, naar gekeken. En zij vinden daarom dat de rechters moeten worden weggestuurd en vervangen door een nieuwe ploeg. Het weer en nog. Vanmiddag trekt de sneeuw in het zuiden van het land weg en breekt vanuit het westen vaker de zon door. Het is 1 graden in Limburg tot 6 graden in het westen. En vanavond komen de pittige buien aan en kan het opnieuw glad worden. ZFM, verkeersupdate verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het nog langzaam op eh, de A2 naar Amsterdam. Tussen Vinkenveen en de Amstel staat 8 kilometer. Die doet er een kwartier langer over. En op de A9 van Diemen naar Amstelveen...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 Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft een officier van justitie ontslagen... omdat die de interne gedragsregels heeft geschonden. Welke regels zijn overtreden, zegt het OM niet. In Tibet wordt niet meer gezocht naar overlevenden van de aardbeving van twee dagen geleden. De kans dat er nog iemand levend wordt gevonden is nagenoeg nihil. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een Aziatische leeuw laten inslapen. Het 15 jaar oude dier leed aan kattenleukemie. Het weer. In het zuidoosten sneeuw, elders regen of natte sneeuw.